het NOS nieuws van 9 uur. Al bij een steekpartij in Zaandam is een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij overleed vannacht aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De jongen uit Assen-Delft werd gisteravond rond 11 uur aangevallen in het centrum van Zaandam. De aanleiding is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Ook in Os was een steekpartij, daarbij kwam een man om het leven in een woning... en ook in Os is nog niemand aangehouden. In Hoorn in Noord-Holland zijn vanmorgen vroeg 24 huizen ontruimd... nadat een verwarde man had gedreigd zijn huis op te blazen. Hij had zelf de veiligheidsregio gebeld. Omdat het erg naar gas rook werden mensen in de omgeving geëvacueerd. De verwarde man in Hoorn is aangehouden. Gisteravond dreigde in Kerkrade ook een verwarde man met een gasexplosie in zijn huis. Daar was geen direct gevaar en ook die man is aangehouden. President Trump heeft de Filipijnse president Duterte uitgenodigd voor een bezoek aan Washington. Dat deed hij in een telefoongesprek na afloop van de top van Aziatische landen, waar Duterte voorzitter was. Volgens het Witte Huis delen de leiders hun zorgen over Noord-Korea. Gisteren riep Duterte de VS op terughoudend te zijn na de nieuwste rakettest van de Noord-Koreanen. In november gaat Trump naar de Filipijnen. Wanneer Duterte naar Washington gaat, is nog niet bekend. In Turkije zijn bijna 4000 ambtenaren ontslagen. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de Gulen-beweging... die volgens de regering van president Erdogan achter de staatsgreep van vorig jaar zit. Er zijn onder meer militairen, gevangenisbewaarders en academici ontslagen. Woensdag werden 9000 politieagenten geschorst. Voor de ontslaggolf van deze week waren al zo'n 120.000 mensen ontslagen... en 40.000 mensen gearresteerd, omdat ze banden zouden hebben met Gulen. Het weer vrij zonnig, vanmiddag van het westen uit meer bewolking en vanavond in Zeeland kans op een bui.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 Ook Bill Anderson, lid van de Country Music Hall of Fame, heeft meegewerkt aan verschillende nummers. Een andere opvallende naam is Johnny Cash, die songwriting credits krijgt bij het nummer Gold All Over The Ground. In One Beer Can laat ik Brad Paisley solo aan het woord. And in 12 glad bags. They got it all cleaned up, hauled it off in a truck. Lead for his parents got back. When they got home, he gave them a hug and almost a heart attack. Cause there was one beer can lying there on the floor, right behind the sofa. about girls and Bobby sitting home and thinking about Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, To Love Somebody.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 Maar het is op zijn minst relaxed countrymuziek te noemen en de teksten zijn weer zeer persoonlijk Nelson te noemen. Het gevoel en de ervaringen van het leven krijgt met de songs van Nelson een tekst. Zo is het ook met It Gets Easier. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. It gets easier as we get older. It gets easier to say, not today. And it gets easier as we get older to say, go away, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do except for missing you, and that won't go away. it's easier to say some other time. It gets easier to tell the world to wait. And it gets easier to watch the world fly by and tell it I'll catch up, but not today. I don't have to do one little thing that I don't want to do except for missing you and that won't go away except for missing you and that won't go away De Honky Tonk Angels, bestaande uit Lorraine MacDonald, Bernie Haney en C.C. Cooper, komen uit Ierland. In Just In Case laten ze horen uit het goede country hout gesneden te zijn. Onlangs vond er een Bee Gees tribute plaats waar ook Kees Urban aan deelnam met een cover van To Love Somebody in het bijzijn van Barry Gibb. Dat bracht mij op het idee om eens te kijken of er meer covers van waren. Ik kwam uit bij de Canadese formatie Blue Rodeo. De cover van deze week. There's a light certain kind of light never shines on me. I want my life to be here with you. I want to be with you. There's a way. I hear everybody say just do everything that I can. blijf in Canada. Dan Washburn maakte een aantal jaren deel uit van South Mountain. Tegenwoordig zingt hij solo en We Were Almost Love is zijn laatste single. never mind never mind a thousand regrets. I'll get over the fret and worry, but you're one thing I won't forget. Some girls break your heart in pieces. Some kisses taste like that. What if life hadn't made us leave and not come back? We were almost lost. winds of change. There's heat in the heart of the moment when love. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Merle Haggard is moeilijk te vergeten. Hij was een icoon en met Someday We'll Look Back slaat hij de spijker op zijn kop als het om zijn muzikale loopbaan gaat. Omdat Linda Ronstadt niet meer mag zingen is zij ook een ster van toen geworden. Jammer dat haar gezondheid haar in de steek heeft gelaten. Zeker als je naar een song als The Only Mama That I'll Walk The Line luistert. In Canada is Dick Dameron een icoon die inmiddels al meer dan 60 jaar meedraait. En hij is nog steeds actief. Met Times Like This erik zijn oeuvre. Someday, when our dream world finds us and these hard times are gone, we'll laugh. count our blessings in a mansion all our own. If we both pull together, tomorrow's sure to come. Someday we'll look back and say, it was fun. We live on love and pennies and a daydream out of sight. And I'm amazed the way you smile when things don't turn out right. We climb each hill together, each step one by one someday we'll look back and say, it was fun. Someday, when our dream world finds us and these hard times are gone, we'll laugh and count our blessings in a mansion all our own. together. Tomorrow's sure to come. And someday we'll look back and say, it was fun. And someday we'll look back and say, it was fun. walk country. thought that I'd get caught by a little country girl. Times like this make a poor boy wonder, makes my little of girls before, but never one like you. Times like this make a poor verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Bij een titel als Geef de schuld aan de Mustang frons ik mijn wenkbrauwen, maar Ty Herndon zingt er toch echt over. that seemed like miles. Burned out candles and a cold dinner plate. I guess my sorries were a little too late, yeah. It's time. I wish he'd have never answered or he'd have just changed his mind. In de rubriek hitsongs ga ik weer op bezoek in de Amerikaanse country charts. Ik weet niet of ik er nog lang mee doorga, want er melden zich nauwelijks nieuwkomers. De songs in de hitlijst staan er weken in en het merendeel is nog pop ook. Mocht je een mening hebben over het wel of niet blijven van deze rubriek, dan hoor ik die graag. Blake Shelton is de eerste gast met Every Time I Hear That Song. Waarna Miranda Lambert haar Tin Man vertolkt om daarna te besluiten met Josh Turner en Hometown Girl. There's something about yesterday, how fast it all flies away. I don't know what it is about a goodbye kiss that makes you want to stay. We were crazy, then we were over. We were breaking up, making love. every time you're feeling empty. Better thank your lucky stars if you ever felt one breaking. You would never Kees de Haan. southwest side where the corn grows. Up to the roadside, went to high school here. Got that Panther pride, she'll be cheering them on every Friday night. couldn't help but shine with a heart like that. New York called when she turned 21, but she never forgot where she came from. I need a pretty little can ride. When she gives her love, she knows what it's worth. There's a lot of pretty girls out there to meet, but there's nothing like the one right across the street. I need a I Know Mexico brengt Matt Caldwell een Mexicaans tintje bij jou in de huiskamer. Gelukkig kan dit nog, zolang de door Trump beloofde muur er niet staat. Maar ja, muziek kent geen grenzen. I know Mexico With down to know tequila and I know lies. Yeah, me and Jose have some real good times. There's a lot of things that I don't know, but I know Mexico. I've known some pretty senoritas, man. No speak English, but they can understand. A man who likes to take it nice and slow. I know Mexico. I know Mexico. down to No me no habla español. cross the border every chance I get. You just wait until that old sun sets. My Stetson turns into a sombrero. Just put a margarita in my hand.